Jobboot met het NOS Journaal. GroenLinks partijvoorzitter Wening is bereid op te stappen als de leden vinden dat er fouten zijn gemaakt bij het vertrek van partijleider Jolande Sap. Morgen buigt de partijraad zich in Utrecht over het besluit van de partijtop om het vertrouwen in Sap op te zeggen. Vanuit GroenLinks kwam vandaag veel kritiek op dit partijtop over de gang van zaken. Maandag kiest de fractie van GroenLinks een nieuwe fractievoorzitter. In Utrecht zijn de Gouden Kalver uitgereikt. Het Gouden Kalf voor de beste Nederlandse film ging naar Het meisje en de dood van Jos Stelling. Anna Hoekstra won een gouden half in de categorie Beste Actrice. De jonge actrice won de prijs voor haar hoofdrol in de film Hemel. Reinoud Scholte van Aschat kreeg een gouden kalf voor zijn hoofdrol in De Heineken-ontvoering. Studenten die de langstudeerboete of een deel daarvan al hebben betaald... krijgen waarschijnlijk nog dit jaar hun geld terug. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs heeft met de hogescholen en universiteiten afgesproken dat de uitvoering van de langstudeermaatregel zo snel mogelijk wordt stopgezet. En dat de terugbetaling aan studenten binnen enkele maanden moet zijn geregeld. Voor 164 koffieshops dreigt verplaatsing of sluiting als op 1 januari 2014 de nieuwe regels voor afstanden tussen koffieshops en scholen ingaan. Dat staat in een rapport van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De 164 koffieshops liggen binnen 250 meter van scholen. In het regeerakkoord van het demissionaire kabinet is afgesproken dat dat vanaf 2014 niet meer is toegestaan. Het is niet zeker of het nieuwe kabinet dit plan overneemt. Het Turkse leger heeft opnieuw Syrië beschoten nadat een Syrische mortiergranaat was ingeslagen. Het is het tweede incident in drie dagen. Woensdag bombardeerde Turkije militaire doelen in Syrië nadat een Syrische mortiergranaat slachtoffers had gemaakt in een Turks grensdorp. Voetbal in de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. In Nijmegen speelden NEC en ADO Den Haag gelijk.